Zes uur. Lewin met het NOS-journaal. Hij is vanmiddag het verkiezingsprogramma vastgesteld. PvdA-leider en lijsttrekker Ascher zei in een toelichting... dat de partij er de afgelopen kabinetsperiode... niet zonder kleerscheuren vanaf is gekomen... maar dat er wel veel is bereikt. Hij zei nu zaken als terreurdreiging en discriminatie te willen aanpakken. Hij toonde zich verder bezorgd over de koers van de PVV die op angst zou inspelen. Asscher zei dat zijn partij zich niet door bangmakers uit elkaar laat drijven. Hij waarschuwde verder voor een coalitie van Wilders en de VVD... zonder in te gaan op de uitspraak van VVD-leider Rutte eerder vandaag... dat de kans 0% is dat die coalitie er komt. Een man uit Wernhout in Noord-Brabant is zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door zijn eigen vechthonden. Zijn vrouw, die bij hem was, is naar huis gerend om een pistool te halen en heeft de twee dieren vervolgens doodgeschoten, meldt de politie. Facebook heeft in Duitsland een stap gezet om nepnieuws tegen te gaan. Een journalistiek onderzoeksbureau gaat samen met het sociale mediabedrijf samenwerken om dubieuze berichten te controleren. Van nieuws dat gebruikers van het platform als nep betitelen gaat het bureau de feiten checken. Bij berichten die niet kloppen of die ernstig zijn verdraaid komt een melding te staan. De berichten worden niet verwijderd. In de eredivisie zijn vanmiddag drie wedstrijden gespeeld. Koploper Feyenoord maakte geen fout en won uit in Kerkrade met 2-0 van Roda JC. Ajax won uit met 3-1 van PEC Zwolle en Vitesse versloeg thuis FC Twente met 3-1. Om kwart voor vijf begon in Tilburg Willem 2 tegen NEC. Aan de kop van de ranglijst verandert er niets. Feyenoord blijft nu aan de leiding met een voorsprong van vijf punten op Ajax en acht op PSV. En dan het weer. In het hele land geldt code geel vanwege gladheid op de wegen.